Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zat een geradicaliseerde man achter de aanslag in Oslo. Dat zegt de Veiligheidsdienst in Noorwegen. In de hoofdstad van het land schoot vannacht ineens een man om zich heen bij een gay bar. Deze journalist weet meer over hem. Het is inmiddels bekend dat het gaat om een 42-jarige man, uh, Noors staatsburger, maar van Iraanse komaf. Het is ook iemand die al bekend was bij de politie eh, en ook bij de Veiligheidsdienst in Oslo wordt deze week de Pride gevierd. Het is nog niet duidelijk of de man daarom het vuur opende. Alle feestjes en grote parades zijn na de aanslag in de club geschrapt. Ook is het terreurniveau in Noorwegen op het hoogste niveau gezet. In korte tijd is al meer dan 120.000 euro ingezameld voor een boer die zwaar gewond raakte toen hij terugkwam van het boerenprotest. Hij werd afgelopen week met zijn trekker op de snelweg aangereden door een vrachtwagen. De man werd waarschijnlijk door de voorraad naar buiten geslingerd en raakte zwaar gewond. Hij zal nog maanden moeten revalideren. Zijn vrouw en dochter kwamen er met wat blauwe plekken vanaf. Het zat er misschien al een beetje aan te komen. Actrice Amber Heard gaat in hoger beroep in de zaak rond haar ex Johnny Depp, laat haar advocaat weten. Begin deze maand oordeelde de rechter dat Heard haar ex-man 10 miljoen dollar moet betalen vanwege smaad. En in Den Haag wordt vandaag Veteranendag gevierd. Op die dag worden de meer dan 100.000 militairen... die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet... bedankt en in het zonnetje gezet. Er zijn toespraken en verhalen te horen. Koning Willem-Alexander hield ook een speech. Hij stond onder meer stil bij de oorlog in Oekraïne. We zien hoe onze mede-Europeanen in Oekraïne... zich moedig te weerstellen tegen blinde agressie en terreur. Daarom is het goed om juist nu, op Veteranendag onze verbondenheid te tonen met u, militairen van 18 onderdelen van de krijgsmacht. Kun je denken aan de marine, luchtmacht, landmacht. Zij krijgen vandaag ook een van de hoogste onderscheidingen... vanwege hun inzet tijdens de missie in Afghanistan. Het weer, mix van wolken en zon. Op sommige plekken een buitje met mogelijk wat onweer.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 En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. years when we took the holiday with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Exactly seven weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning, our parents kicked us out of bed told stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down, and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike the G-Rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on a mic, there will be no delaying, so you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and Jing and Sven, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you are Sven. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you are Sven. We go into London and New York City And we take a little piece of Amsterdam, right I want a holiday, I've screamed a lot The only thing is cool, the only thing I've got That's where Ferris told me I better go, cause when hanging on the street In the street get show, ain't about rocks, what happened to you? I told him it's my life and I know what I'm doing. I saw it at school, I thought I'd never stay. Uh, give me seven weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the number one jam. Famous in the boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. <laughs> the Simpson sweat and also DJ. I didn't like the school, so I took another way. You like the mic and G, so I used my voice. As soon as I bought the cars, it's the big Rolls Royce. That's right, my name is Mike and G. I used the holiday with the M-I-C. On the suite was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. I put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and G and Sweat, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam. Oh. Do, do, do, do. rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say because rapping is my thing and I do it every day. I'm a number one rapper, yo, my name is Swen. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop for that body rock, you won't stop for that body rock. Yo, spell my name right, I'm Micah G. I-K-E-R and Yo, M is microphone and G is genius Michael D. in the house, that's serious And you know that, and you show that It's times when, so let's go back We are going on a summer holiday do, do, do, do. We're going to London and New York City do, do, do, do, do. We are going on a summer holiday do, do, do, do. New York City. De zomervakantie gaat eh, bijna beginnen. Paradijs van MC Michael G en DJ Sven. Je hoorde de Holiday Rap uiteraard eh, op eh, de single van Madonna en Holiday. En, rap gemaakt door deze beide heren. Aan het begin van u 3 alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. U 3 ook weer vol zeker, uh, Albert-Jan? Nou, in ieder geval laten we beginnen met de vaste items. over een tweetal platen hebben we tijd voor Pit Report. Ja, er wordt vandaag niet, eh, of dit weekend niet geraced in de Formule 1. Maar er, eh, er, zijn wel wat eh, meldingen voor achter de schermen, achter de pit, pitstraat, om het zo maar eens te zeggen, die wij u niet willen onthouden. Dus rond de klok van kwart over vier is het zover voor Pit Report. Ook het vaste item dier van de week ontbreekt natuurlijk om half vijf ook niet, want we hebben deze week een hele prachtige, prachtige hond in de aanbieding. En die luistert naar de toepasselijke naam uh, Rakker. En als u die foto's bekijkt op de website... dan zult u zien waarom wij Rakker eh, ten harte aanbevelen eh, voor een nieuw thuis. Ook eh, om kwart voor vijf voor de liefhebbers... het gedicht van de dag ontbreekt niet. En de titel van dit pakkende gedicht is... Dit is het leven. Kwart voor vijf is het zover. Dit is het leven, het gedicht van de dag. Ik zou zeggen, eh, we kijken natuurlijk nog met één scheel oog naar eh, de races op het circuit Zandvoort. En met het andere oog kijken we naar de kwalificaties in de Moto, Moto GP2 en de Moto GP3 op het TT-circuit in Assen. Want morgen is daar de grote dag. En dan hebben we het natuurlijk over de, de race, de, eh, de hoofdrace morgen. Die begint om, en dan moet ik even kijken, twee uur. De race in de Moto GP, het hoofdnummer van morgen. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende uur ook te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En wil je meekijken in de studio www.zfm-live.nl zfm-live.nl, kijk je mee, Studio Tolweg 10A. En Jaap Reesema, hij heeft eh, samen met een eh, Belgische dame, ze heet eh, Lia Rue... en ze hebben een single samen uitgebracht en die heet Code Roods.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 dan weet je dat de zomer er echt aan gaat komen, hoor. Als eerste Code Rood, eh, de nieuwe single van Jaap Reesema en uh, Lia Roel. En erachteraan Wind en Zeilen, lekkere plaat. Een nederpopplaat uit de jaren 80. Dat was Wind en Zeilen. FM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Inmiddels kwart over vier geweest. Nou, we hebben al eh, Erik Wijers eh, gehoord uiteraard eh, in dit programma... met de nieuwtjes van het circuit in Zandvoort. Maar je hebt ook nog andere berichten, Albert-Jan? Ja, uit de wereld van de Formule 1. Lewis Hamilton stond in Canada voor de tweede keer dit seizoen op het podium. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde achter winnaar Max Verstappen en Carlos Sainz als derde... en was na afloop opgetogen. Dit geeft ons als team hoop en laat eh, zien dat er potentie in de auto zit. Als we de afstelling goed voor elkaar hebben... al dus Hamilton die voor zijn teamgenoot George Russell finishte. Hamilton kwam een week eerder nog met pijn en moeite uit zijn Mercedes... na de race in Baku. Mercedes heeft flink te kampen met het gestuiter van de auto dit jaar. Het was een verschil van dag en nacht met vorige week. We stuiterden nog steeds, maar het was veel minder dan in Baku. Hier viel, het mee, hier viel mee te leven, maar het blijft wel zo dat de sport... maar ook wij als team ernaar moeten kijken. De Russische coureur Nikita Mazepin eh, gaat eh, een rechtszaak eh, aanspannen tegen Haas... het Formule 1-team dat hem begin maart ontsloeg. Mazepin, 23 jaar jong, beweert dat hij nog salaris te goed heeft van Haas. Het lijkt me dat een werkgever in ieder geval tot het moment van ontslag het salaris moet betalen... en waarschijnlijk ook een soort ontslagvergoeding. Al dus de coureur in een interview met de Russische mediagroep RBC. Haas besloot voor begin maart om alle banden met Mazepin Sapin en de Russische hoofdsponsor Uralkali te verbreken vanwege de Russische militaire inval in Oekraïne. Uralkali eh, was een jaar eerder hoofdsponsor geworden van Haas. Het Russische kunstmestbedrijf is deels eigendom van de gefortuneerde vader van Matsapin. Haas verving de Rus van, voor de Deense coureur Kevin Magnussen. Het team is contractuele verplichtingen niet nagekomen, al dus Matsapin. We hebben twee onafhankelijke contracten. Het verbreken van de overeenkomst met Ural Kali heeft, had geen direct gevolg voor mijn plek bij het team. Ze namen twee afzonderlijke beslissingen. Ik heb mijn geld nog steeds niet gezien en dus we gaan naar de rechtbank. Ik heb de benodigde documenten al ingediend. Matsapien wist vorig jaar geen enkel WK-punt te pakken... en Magnussen staat nu al op 15 punten. Ik zou zeggen, Matsapien ga iets anders doen. Maar goed, wie ben ik? Pierre, Gasly rijdt ook in 2023 voor het Formule 1-team van Alfa Tauri. Dat heeft de renstal afgelopen vrijdag bevestigd... naar dat teambaas Frans Toost dat eerder al uitsprak. Gasly, 26, debuteerde in 2017 eh, voor Alfa Tauri... dat toen nog Toro Rosso heette. Het seizoen erna kwam hij aanvankelijk uit voor Red Bull... maar vanwege tegenvallende prestaties werd hij na een half jaar alweer teruggezet naar het zusterteam. De teller bij Alfa Tauri staat inmiddels op één overwinning en drie podiumplekken. Gasly is in dienst van Red Bull en stelde na de contractverlenging van Sergio Perez... dat hij nog wel om tafel wilde met de grote baas Helmut Marko. Maar nu is dus definitief dat hij nog zeker een jaar voor Alfa Tauri blijft rijden. Perez ligt tot en met 2024 vast bij Red Bull... en Max Verstappen zelfs tot en met 2028. Ik zit nu vijf jaar bij het team en ik ben trots op de progressie die we hebben geboekt, al dus de Franse coureur. Ik ben blij om bij Alfa Tauri te blijven. De nieuwe regels die dit jaar hebben voor nieuwe uitdagingen gezorgd. En het is een goede basis voor de toekomst om onze ontwikkeling met het team te kunnen plannen voor de komende 18 maanden. Gasly heeft dit seizoen net als vorig jaar Yuko Tsunoda naast zich als teamgenoot. De toekomst van de Panner is vooralsnog ongewis. Madrid hoopt op termijn een Formule 1-race te organiseren. Enrique Lopez, een adviseur van de gemeenschap van de Spaanse hoofdstad... heeft een brief gestuurd naar de koningsklassebaas Stefano Domenicali om de interesse kenbaar te maken. Sinds 1986 reist de Formule 1 af naar Barcelona. Het circuit van Catalunya heeft ook nog een contract tot en met 2026. Dus een race op korte termijn in Madrid lijkt op dit moment nog niet realistisch. Dominian Kali heeft eh, al vaker aangegeven dat er veel interesse is vanuit andere landen en of steden om een race te organiseren. Het maximale aantal races per jaar is 24, maar wordt verlicht, eh, wellicht eh, verhoogd naar 25. Dit jaar zijn er 22 Grand Prix nadat de wedstrijd in Rusland werd geschrapt. Volgend jaar zullen er normaal gesproken 23 of 24 races zijn. Qatar en Las Vegas komen er dan zeker bij. China normaal gesproken ook. Al zijn er nog wel twijfels gezien de situatie en strenge regels wat betreft het coronavirus al daar. Ook Zuid-Afrika staat voor een rentree, mogelijk al in 2023. Van de huidige contracten die na dit seizoen aflopen... lijken vooral de Grand Prix van Frankrijk, Paul Ricard... en België Spa-Francorchamps in gevaar. Een Franse delegatie was eerder aanwezig in Monaco. Ze hopen eh, dat het jaarlijks afwisselen van een aantal locaties... nog een uitweg kan zijn. Melchior Melchior Wattelet voerde eerder deze, zaak, deze week een Londen, in Londen namens Spa Francorchamps... een positief gesprek met Dominic Kali. Het doel van dat gesprek was vanuit Belgisch perspectief duidelijk. Spa-Francorchamps op de kalender houden en duidelijkheid daarover is evenwel nog niet. Even een blik op de WK-stand, eh, nou ja, ruim aan kop. Eh, Max Verstappen met 175 punten. Gevolgd door teamgenoot Sergio Perez met 129. En op een derde plek vinden we Charles Leclerc met 126 punten terug. Kijken we nog even naar eh, Carlos Sainz die van Ferrari. Die staat op de vijfde plek met 102 punten. En Lewis Hamilton steeg naar, naar plek 6 met 77 punten. Gevolgd door teamgenoot Lando Norris met 50 op een zevende plaats. Ook vermeldenswaardig is de achtste plek van Valtteri Bottas met 46 punten. En op een tiende plek eh, Fernando Alonso met 18. Volgende week is het weer zover. Van 1 tot en met 3 juli het grote evenement op de Grand Prix in Groot-Brittannië... op het circuit van Silverstone. De race wordt volgende week om 4 uur gestart... En laten we hopen dat we niet weer zo'n situatie kregen... als vorig jaar tussen Hamilton en Max Verstappen. Nee, maar het geeft wel weer een beetje vuurwerk <laughs> natuurlijk. de hè? <laughs> dat zeker. Oké, dankjewel Albert-Jan. Dat was hem, de Pit Reports. take tea, my dear. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in Dit hit van eh, Steen hoorde je op de Zandvoorts Radio. Dat was een uh, Englishman in New York. Ja, en volgende week gaan we dus voor eh, de Grand Prix naar Engeland toe. De race begint om 4 uur live te zien op de diverse kanalen. Zometeen hebben we een heel lief dier van de week. Dier heet Rakker. Dus wil je alles weten over Rakker of eh, de andere leuke dieren uit het eh, dierentehuis Kennemerland? Moet je gewoon blijven luisteren naar het eh, geluid van Zandvoort. Nu een plaat uit de jaren 80. Madonna nog een keer met La Isla Bonita. Last night I dreamt of something. de eh, uit eh, de jaren 80 van eh, Madonna, joh, de La Isla Bonita. Een lekkere zonnige plaat zo bij CFM. En we hebben goed nieuws, want hij is er gelukkig weer, Fred. Hij straks na vijf uur met Entertainment for You. 19 graden op dit moment buiten en we hebben een dier wat staat te kwispelen. En zijn naam is Rakker. Ja, Rakker is mijn naam. Ik ben een boomerman van bijna 10 jaar oud. Mijn baasje is helaas wegens ouderdom opgenomen... en kan niet meer voor mij zorgen en daarom zoek ik een nieuwe fijne plek. De laatste tijd waren er een aantal wisselingen in mijn leven... en het is belangrijk dat ik weer rust en stabiliteit krijg. Ik ben een vriendelijke man naar mensen en gek op aandacht. Ik was eigenlijk altijd met mijn vrouwtje dus zoek ik eh, wel eens een rustig huishouden. Een gezin met kinderen is voor mij gewoon te druk. Door alle wisselingen die de laatste tijd ben ik een beetje timide geworden. Ik zoek daarom een nieuwe baas met begrip... die mij de tijd geeft om te wennen en die een band wil opbouwen met mij. Kinderen kwamen wel op visite en dat was eh, ook geen probleem. Maar echte kleintjes die nog kruipen vind ik erg spannend... en dan ga ik lekker weg eh, van die rare wezens. Met andere honden kan ik prima overweg, zowel groot als klein. Ik vind het allemaal prima eigenlijk. Maar ze moeten niet te druk zijn, want eh, ook hier geldt... niet te veel polonaise aan mijn lijf, maar een beetje respect voor mij. Een leuke vriend of vriendin in huis zou geen probleem moeten zijn... na een kennismaking hier in het asiel. Ik ben niet gewend om los te lopen en ik denk dat ik eh, een beetje te eigenwijs voor was. U moet het dus niet erg vinden mij aan de riem uit te gaan laten. Ik loop overigens heel netjes aan de riem. Ik heb tijdelijk even met katten in huis gewoond en dit was echt geen probleem. Ze waren helaas niet zo aardig voor mij, maar ik deed niks verkeerd. Een huishouden met katten die honden zijn gewend is dan ook geen probleem voor mij. Ik ben verder netjes, zindelijk en geen sloper of erge blaffer. Wel ben ik waaks en sla ik aan indien nodig om mijn familie te beschermen. Ik kon bij mijn baasje prima even alleen blijven voor een paar uur... maar nu, door de laatste wisselingen, vind ik het nog wel een beetje spannend hoor. Dus ik zoek een huisje waar dit rustig opgebouwd kan worden. Slapen in de nacht deed ik overigens lekker in de slaapkamer en vaak op bed of in een mandje naast het bed. Het zou geweldig zijn als bij dit bij u ook geen probleem zou zijn. Ik hoop snel weer een fijn huisje te vinden waar ik mijn tijd krijg... Um, tot rust en tot rust kan komen. Geef u mij dan zo'n fijne plek? Ik hoop van wel. En waar verblijft eh, Rakker? Rakker verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland... Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. Telefoon is 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierentehuiskennemerland.nl, Want ook ik, rakker, verdien een thuis. Zeker, dus ga voor eh, rakker of de andere leuke dieren naar het uh, dierenthuis. Aan de Keesomstraat eh, nummer 5. Dat is in Zandvoort Nieuw-Noord. Helemaal een beetje aan het einde van, van Zandvoort Nieuw-Noord. Daar vind je het uh, voor de hele regio. En hier is Shell Leroy. als je houdt van eh, de muziek uit de jaren 80, dan eh, was je wel eh, weg van deze plaats. Cheryl Lee Roth hoorde je met In The Evening. Zometeen het gedicht. Y si el me la luna Een nummer wat eh, nog eh, afkomstig is eh, uit de tijd.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 Dat zo op een zaterdagmiddag op de Zandvoorts Radio. Nou, wat we dan ook altijd hebben, is om kwart voor vijf het gedicht van de dag. En daar is het nu weer eh, tijd eh, voor geworden. Ik begin al een beetje te lachen, Albert-Jan, want uh, je zegt het is wel een heel mooi gedicht. Dit is het leven. Het terras is vol en iedereen is vrolijk. Want het is zomer. En dit, dit is pas het echte leven. Alle zorgen zijn verdwenen in de golven. Er rest alleen zomerdromen. Dit is pas het echte leven. Ik voel de zon weer op mijn huid. En ik keek hier al zo ontzettend lang naar uit. Tja, ik voel mij weer prima. Prima. Biertje? Nog een biertje? Dat, dat is pas het echte leven. De terrassen vol en iedereen vrolijk. Want, want het is weer zomer. En dit is pas het echte leven. Alle zorgen zijn verdwenen in de golven. Er rest alleen zomerdromen. Dit, dit is pas het echte leven. Weer op vakantie. Iedereen gaat mee. En we duiken met z'n allen in de blauwe zee. Ja, ik voel mij prima. Doe mij maar een biertje. Want dit, dit is pas het echte leven. Ja, er staat een eh, raceauto op, maar dat eh, daar komt hij aan. Vrolijk, want het is weer zomers Alle zorgen zijn verdwenen in de golven. Alleen zomerdromen Selavi. mijn huid. Kijk hier al maandenlang naar uit. Ja, ik voel me prima, prima. Doe maar een cerveza, tessa. C'est la vie, c'est la vie. en als ik eh, dat zie, dan eh, ga ik ook eh, naar het strand toe, albert Dat begrijp je wel natuurlijk, hè? Ja. Smeer je wel in, hè? Ja, ja. ik kijk uit, ik kijk uit. Misschien nog even een Luminosity meepikken dit oh, weekend oh, oh. in Zandvoort. En dan eh, weer eh, genieten uiteraard. En ook van de lekkere muziek bij je eigen lokale radio. Ja, want eh, dit is de Amsterdamse damesgroep uh, Mai Ook zij waren in de jaren 80 heel erg bekend. Onder meer met de single History. Dat is een van hun allergrootste hits. Maar volgens mij begon het eigenlijk met deze. Hier is What's Goes On. dat eh, waren ze, de dames eh, uit eh, Amsterdam. Van de week zag ik ze nog ergens en ze zijn weer van plan om toch nog een keer samen te komen. dit was de single What Goes On. Nou, What Goes On Fred is weer terug. Hij is er weer. Goeie, Goedemiddag, Goedemiddag. Jeetje, jeetje. Je moest je bijna voorstellen. Ja, Ongelooflijk. Ja, even, even er tussenuit geweest. Ja, ja. Eh, nou, Vorige week eh, weer even geprobeerd. Ja, maar, niet met eh, leuke dingen. Want een, beetje, een beetje ziekjes. Ja, ja, ja, Eerst, eerst het fenomeen dat je door, je door je rug heen gaat. Ja. Oh. Op, je vakantie. Hmm. Ja. En, en daarna eh, kom je terug van vakantie en dan eh, ja, leg, je, leg je lang uit op je bed. Oh, ja, met een als je maar niet het lang eh, loodje legt, dat, is niet de bedoeling. <laughs> Nee, maar ja, nee, flinke koorts dus ook gehad. Ja, dan ben je helemaal, helemaal van de kaart. Ja, dan je inderdaad eventjes ja, een paar dagen dat je zegt van nou, we gaan helemaal niks meer doen vandaag. <laughs> Nee, nee, dat, dat kan ik begrijpen. Maar gelukkig, je bent er weer en het wordt weer een leuke uitzending zometeen. Ja, als eerste eh, gaan we eventjes eh, contact opnemen met uh, eh, Jonny Evers. Die zou eigenlijk vandaag hier aanwezig zijn, maar vanwege, ja, toch een paar dagen geleden geopereerd. En uh, ja, is toch nog niet, nog niet helemaal eh, geheeld. Dus uh, vandaar dat we hem eventjes gaan bellen over zijn nieuwe single. Als straks de kroeg weer open gaat. Oh ja, ja, ja, ja nee, het ligt, ligt welke kroeg het is, hè, als die weer open gaat. Maakt, maakt niet uit. <laughs> Dus, zoek er maar eentje uit. ja. <laughs> En even kijken, daarna gaan we bellen met Nigel Fischer. En zijn nieuwe single heet Wat ik van je wil. En Erik de Greef gaan we bellen met zijn nieuwe single Kom eens dichterbij. Doet me eigenlijk een beetje denken aan eh, Gordon. Kom eens dichterbij. met, uh, kom maar eh, bij mij. Nee, nee, kom eens dichterbij. Gordon met die, die, die dame uit de, de, de films met dames van lichte zeden. Dan weet ik niet Die zoeken we op. Albert Jan, ik heb je hulp <laughs> nodig. Waar gaat dit over? Ik kan even niet meer op de naam komen. Nee, eh, nee, het Het is in ieder geval geen eh, Kim Holland, maar die andere dame. Oké. Nou. Dus eh, ja, daar klinkt het eigenlijk een beetje naar. Dus, dus een mooie cover eigenlijk. Mooi, dat eh, dus eh, na vijf uur. En eh, ja, dat is niet het enige wat je aan platen gaat draaien. Want je hebt ook nog ruimte voor eventuele verzoekplaatjes. Ja, die zijn ook welkom. En dan moeten ze eventjes naar zfmartiesten.nl. En dan zie je daar rechtsboven zie je een, icoontje. En daar staat op een verzoekje aanvragen. Dat was... Welke, welke? Ja, en dan? Artiesten .nl.nl. .nl, nou dat is makkelijk. Toch, Abjan? Ja, dat onthouden we wel. Jazeker, eh, ja, zeker. Nou, heel veel plezier uh, zometeen, Fred. Ja, dankjewel. Eh, goed dat je er weer bent. Ja, gelukkig. En gewoon weer helemaal gezond weer aan de bak hier ja, op de zaterdagmiddag. Ja, eigenlijk, eigenlijk ook nog eventjes, hè, want 22 juli gaan we weer eventjes een paar weken ertussenuit. Natuurlijk voor, de, voor de mooie vakantie te houden, hopelijk. Alweer, vakantie. <laughs> alweer, Dan is de rug over en dan kan ik ja, vakantie. Eindelijk, eindelijk eindelijk. Mineetje, Je hebt, het, je hebt het weer verdiend, hoor. Ja, ja. Heel goed. Dus, oké, 22 juli zeg je? Ja, dan... Uh, is dat je laatste dag dus, hier eh, eh, dan? Nou ja, dan 23e, ja, dan ben ik er dus niet, de zaterdag. Nee. Oké. Oké, nou, we zetten hem in de agenda, dan weten we dat ook weer, toch? Ja, voor drie weken. Zo is het. Nou, wij zijn er morgen weer, want dan hebben we ook de MotoGP, Albert-Jan. Ja, en die uitslag heeft u nog even voor mij te goed. de leider in het WK, Fabio... Quartararo. Hey, hey, vind die naam? Quartararo. Die, eh, die start morgen eh, wel op de eerste, eerste startrij, maar wel als tweede. Want eh, de Italiaan Francesco Bagnani... Het, lijkt, het lijkt wel een pizza, Francesco Bagnani... Die start vanaf Polen. Met extra saus. <laughs> Dus nee, en op derde Jorge Martin. ook wel bekend onder de MotoGP-fans. En eh, op een vijfde plek vinden we Alexei Esparago ook nog terug op zijn Aprilia. Maar in ieder geval een Ducati en een Yamaha op Pool. En die wedstrijd begint morgen om, eh, mijn hoofd even, twee uur. Hè? Twee uur. Twee uur was het. Dus dan kunnen we ook voor u, eh, die race voor u in de gaten gaan houden. Nou, zometeen veel plezier met Fred.